nadat Algerije zich niet wist te kwalificeren voor het WK voetbal. In de Franse stad wonen veel Algerijnen. Na het verloren duel gingen grote groepen jongeren de straat op en richtten vernielingen aan. Ze gooiden ramen van winkels in, staken auto's in brand en brachten twee bootjes in de haven tot zinken. De politie van Marseille trommelde 500 agenten op om de orde te herstellen. Acht mensen werden opgepakt. Algerije verloor het kwalificatieduel van Egypte met 2-0 en speelde woensdag een beslissingsduel. Frankrijk en Brazilië willen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2050 wereldwijd met de helft is verminderd ten opzichte van 1990. Dat hebben de presidenten Sarkozy en Lula da Silva in Parijs bekendgemaakt. Frankrijk en Brazilië willen zich samen inzetten om de klimaatconferentie volgende maand in Kopenhagen tot een succes te maken. Ze gaan proberen andere landen voor hun voorstel te winnen. Met hun oproep hopen ze druk uit te oefenen op de twee landen met de meeste uitstoot, de Verenigde Staten en China. Verschillende landen zijn al samengekomen om de klimaatconferentie in Kopenhagen voor te bereiden, maar er zijn nog nauwelijks resultaten geboekt. In Birmingham in Engeland zijn bij een openluchtconcert zo'n 60 mensen gewond geraakt, doordat ze in de verdrukking kwamen. Er waren zo'n 21.000 mensen op het plein in Birmingham, toen nog eens 6.000 anderen buiten de dranghekken ook het plein probeerden op te komen. Sommige bezoekers raakten gewond toen een metalen hek omviel, anderen raakten gewond in het gedrang. De autoriteiten besloten het concert meteen te staken. Er zouden nog optredens komen van de Sugar Babes en Natalie Imbruglia. Het concert was ter ere van The Christmas Lights Switch On.